Dat meldt de Vlaamse publieke omroep. Hij zou de nieuwe baan gaan combineren met zijn huidige functie als bondscoach van België. Advocaat wordt volgens de Vlaamse media donderdag voorgesteld en blijft nog tot het eind van het seizoen aan in Alkmaar. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De inlichtingendiensten van de VS hebben al jaren geen informatie over de verblijfplaats van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in een interview. Algemeen wordt aangenomen dat de terroristenleider zich schuilhoudt in Pakistan bij de grens met Afghanistan. In Athene heeft de politie ruim 150 jongeren aangehouden voor het voorbereiden van rellen en het inbrandsteken van auto's. Vandaag is het een jaar geleden dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door de politie. Zijn dood leidde tot een wekenlange opstand. Gisteren vond de politie een schuilplaats waar jongeren onder meer mokers en brandbommen verstopten. Buitenlandse media mogen de komende dagen geen verslag doen vanuit Iran... De Iraanse overheid vreest morgen voor grootschalige rellen in verband met de dag van de student. Die dag wordt de laatste jaren aangegrepen voor protesten tegen president Ahmadinejad. De Iraanse overheid heeft alle betogingen verboden en dreigt hard op te treden als mensen toch demonstreren. De Nederlandse hockeymannen zijn er in Australië niet in geslaagd de derde plaats in de Champions Trophy te behalen. Het brons ging naar Zuid-Korea, dat in de troostfinale met 4-2 won van Oranje. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary goud gewonnen op de 5000 meter. De Rus Kobrev werd tweede, Bob de Jong derde. Eerder won Elma de Vries de eerste medaille in haar schaatsloopbaan. Ze werd op de 1500 meter derde. Dan het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag af en toe zon, maar een enkele bui blijft mogelijk. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Remember it's you and me together. moment. It's been a long time praying, praying for this moment. We hope for this moment, and now that we own it, for life I'ma hold it, and I won't let it go. This is for fathers, our brothers, our friends who fought for freedom, our sisters, our mothers who died for us to be in this moment.